door het dal, ja je ziet ze overal. De containers, ze rollen maar door. En voor jou en voor mij brengen zij hun vracht nabij. De containers, ze zijn er toch voor. Laat ze gaan, gaan, gaan, geef die jongens toch bij Al gaan ze soms ook niet zo snel. Nou eens op je rem ze moeten erdoor. Op het land over zee brengen zij hun lading mee. De containers, ze rollen maar door man aan het stuur die maakt menig overuur. Maar wat wil je, een lading gaat voor. Laat ze gaan, gaan, gaan, geef die jongens toch vrij baan. Al gaan ze soms ook niet zo snel. Nou eens op je Als ze gaan, gaan, gaan, geef die jongens toch vrij baan. Al gaan ze soms ook niet zo snel. Nou eens op je rem, denk af en toe aan hem.